uur. Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. In Oosterhout is iemand op straat doodgeschoten. Ook zou er iemand gewond zijn geraakt. Het gebeurde rond tien over vier vanmiddag. Je hoort een verslaggever van Omroep Brabant. Wat de aanleiding voor de schietpartij is, dat is op dit moment nog eh, compleet onduidelijk. Eh, wel is het zo dat er op meerdere plekken hier in deze straat mensen gereanimeerd zouden zijn. Ik heb onderweg hier natuurlijk ook een traumahelikopter voorbij zien komen. Dus die is ook ingezet. Ja, en de politie is op dit moment natuurlijk bezig om uit te zoeken... wat hier zich heeft afgespeeld vanmiddag in de Loevesteinlaan in Oosterhout. Er is nog niemand opgepakt. De schutter is na de schietpartij op de vlucht geslagen. Het OM heeft 16 jaar celgeis tegen de man die wordt verdacht van het doodschieten van rapper Biggie Dagu. Hij werd vorig jaar op straat neergeschoten na een feest in Amsterdam en overleed later in het zijn moeder maakte gebruik van het spreekrecht. Ik vraag me eigenlijk af, heb je wel spijt van je daad? Want ik hoor je alleen maar zeggen, ik ben mijn ketting kwijt. En ik vrees voor je, en je vrees voor je leven in de gevangenis. Mijn zoon vreesde voor zijn dood. Elke dag voel ik mij verschrikkelijk. Als ik denk hoe hij beschoten is en hoe hij heeft zich moeten voelen. Weet je wel wat je hebt gedaan? De verdachte heeft bekend dat hij heeft geschoten... maar zei dat het niet zijn bedoeling was om Biggie Dagu te doden. Hij werd drie dagen na de schietpartij op het vliegveld in Parijs opgepakt. Hij stond op het punt om naar Frans-Guyana te vliegen. En Mathieu van der Poel blijft maar winnen. Vandaag was de wielrenner in België de beste in de E3-prijs. Na een solo van 40 kilometer kwam hij alleen over de streep, zag de commentator van de Vlaamse zender VTM. De duim zegt alles. Gezichtsuitdrukking zegt nog veel meer. Voor de tweede opeenvolgende keer wint zijn majesteit Mathieu van der Poel de E3 Saxo Classic. Met verbluffend vertoon. Chapeau, vent. Vandaag begon de zogenaamde Heilige Vlaamse Wielerweek met deze wedstrijd. De komende week zijn er meerdere klassiekers met volgende week zondag de Ronde van Vlaanderen als hoogtepunt. Het weer vanavond soms regen. Morgen wordt dan de beste dag van het weekend.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 De meeste files worden korter. Er staat wel file op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knapend Koenplein. De verdraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A10 tussen Haarlem en Landsmeer. Op de A10 Zuid tussen knapend Watergraafsmeer en Knoopend Nieuwmeer...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 There's this matter I've got to say. I deceived her, and oh, I know it grieves her. Cause on the 110, she's a certified 20. that just ain't me. Hey, cause I know if I take that chance, she swears it gonna leave.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 na de zware aardbeving van vanochtend. Dat is het officiële aantal tot nu toe. Maar waarschijnlijk liggen er nog veel meer slachtoffers onder het puin. Bij een schietpartij in een woonwijk in Oosterhout bij Breda is iemand overleden, meldt Omroep Brabant. Ook raakte iemand zwaar gewond. De schutter sloeg op de vlucht. De sfeer in de wijk is erg onrustig, zeggen ooggetuigen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn drie mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid.